Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je een variabel energiecontract hebt, heb je misschien jarenlang te veel betaald. Dat zegt de Consumentenbond. Daarom doen ze een oproep aan iedereen met zo'n contract om zich te melden heeft te maken met een rechtszaak van onlangs. Een klant sleepte Vattenval voor de rechter... omdat die vaker dan afgesproken de prijs omhoog hadden gegooid. De leverancier wees naar hun voorwaarden... maar daar zette de rechter een streep door, zette de bond. En dat heeft grote gevolgen, want niet alleen Vattenval gebruikt deze voorwaarden... maar alle energieleveranciers in Nederland gebruiken die algemene voorwaarden... met dat prijswijzigingsbeding. En dat betekent dus dat eh, voor al die energiecontracten... die tussentijds zijn eh, verhoogd, hè, de tarieven zijn dat dat mogelijk oneerlijk en ongeldig is. De Consumentenbond wil gaan praten met energiebedrijven om het geld terug te halen. Als dat niet lukt, komt er misschien een massaclaim. In een Oekraïns restaurant waar vrijdag 20 mensen werden gedood... door een Russische luchtaanval zaten geen militairen. Dat zegt een Franse nieuwszender nadat een van hun journalisten... beveiligingsbeelden van die aanval gezien heeft. Rusland beweert dat Oekraïnse soldaten en instructeurs het doelwit waren... maar volgens de journalist waren er alleen maar burgers in het restaurant. En ze mag zich sinds gisteravond docent van het jaar noemen. Mirjam is universitair hoofddocent bij de TU Delft... op de opleiding Technische Natuurkunde. Om de jury te overtuigen dat ze de beste docent was... moest ze een mini-college geven over quantumcomputers. Samen met het publiek hebben we gedaan alsof we een spelletje spelen tegen een computer. Eerst een gewone, je eigen laptop en hoe dat dan gaat, wat eruit komt. En vervolgens heb ik gezegd, van, nou, als we dit nou tegen een quantumcomputer doen... die bestaan ook al, hè? er zijn al prototypes in de cloud... kun je een account op aanmaken. Stel, wij met z'n allen hier in deze zaal denken ons in dat we dat gaan doen. En dan spelen we datzelfde spel van daarnet en dan zijn de uitkomsten heel anders. Naast de titel heeft Mirjam ook een beurs van 25.000 euro gewonnen... om zich in te zetten voor goed onderwijs. Die gaat ze gebruiken om materiaal te ontwikkelen voor de vakken die ze geeft.